Kasper Meijer met het NOS-journaal. Duizenden medewerkers van alle academische ziekenhuizen leggen sinds vannacht voor de tweede keer in een maand tijd het werk neer. Alle planbare zorg komt 24 uur lang te vervallen. Alleen spoedopnames gaan door, zegt vakbond FNV. Volgens de bond is het de grootste staking ooit in universitaire ziekenhuizen. 279 afdelingen zijn vandaag dicht. Het personeel wil een loonsverhoging van 3% per jaar voor alle medewerkers... en concrete afspraken om de werkdruk te verlagen. De assistent-regisseur van de film Rust is eerder al eens ontslagen... vanwege een incident met een vuurwapen bij filmopnames, meldt onder meer CNN. Het gaat om Dave Hals, die vorige week het wapen overhandigde... waarmee acteur Alec Baldwin per ongeluk een cameravrouw doodschoot... In 2019 was Hals assistent-regisseur bij de film Freedom's Path... toen ook bij de opnames een vuurwapen onverwacht afging. Een lid van de filmploeg raakte licht gewond. Volgens het filmbedrijf werd Hals onmiddellijk daarna weggestuurd. Facebook en Instagram hebben een video van de Braziliaanse president Bolsonaro verwijderd... waarin hij zei dat Britten die twee keer zijn gevaccineerd tegen het coronavirus... sneller aids krijgen dan verwacht. Facebook zegt dat de bewering ingaat tegen de richtlijnen over coronaberichtgeving. Bolsonaro, die vorig jaar zelf corona opliep, zaaide eerder al twijfel over de werking van vaccins. Voor het eerst lijkt een planeet te zijn ontdekt in een heel ander sterrenstelsel, dus buiten onze melkweg. Dat meldt de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA. Met hulp van de ruimtetelescoop Chandra werd de vermoedelijke planeet gevonden op ongeveer 28 miljoen lichtjaar van ons zonnestelsel. Wetenschappers hebben de planeet niet zelf gezien... maar wel de röntgenstraling gemeten die door het stelsel wordt uitgezonden. Kans op leven op de planeet is er niet. Daarvoor is de straling te groot. Het weer, de trekken wolken over het land. Af en toe gaat de zon ook schijnen. Op een enkele bui na blijft het droog bij een graad of 14.